net wel met het NOS-journaal. 200 slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk hebben geen vertrouwen in de onderzoekscommissie Deetman. Ze roepen de Tweede Kamer op om het onderzoek naar het misbruik over te nemen. De groep wordt vertegenwoordigd door Mark Klabbers. Alleen bij een onafhankelijk onderzoek en als mensen onder ede gehoord kunnen worden, kan de waarheid aan het licht komen, meent de groep Klabbers. In haar woonplaats Lage Vuurse is actrice en zangeres Lia Dorana overleden. Ze was 92 jaar. Lia Dorana begon haar carrière bij Willem, Wim Sonneveld... en stond vlak na de oorlog in de Bouwmeesterrevue. In het muzikale hoorspel De Familie Doorsnee van Annie M. G. Schmid... speelde ze Lisbeth Doorsnee. Lia Dorana speelde ook in toneelvoorstellingen... maar ze was vooral bekend om haar rollen in musicals... zoals Irma La Douce en Kiss Me Kate... In 1989 maakte ze op verzoek van Joop van den Ende haar comeback in de musical Cabaret. De bosbrand die vier dagen in Israël woedde is onder controle, meldt de brandweer. De grootste brand in de geschiedenis van Israël kostte 41 mensen het leven. Onder dreiging van het vuur moesten 17.000 mensen tijdelijk hun huis verlaten. Nederland heeft blushelikopters gestuurd, die arriveren morgen. De sneeuw heeft schade veroorzaakt aan treinstellen van de NS. Veel zekeringen zijn kapot, waardoor deuren soms niet meer open en dicht gaan. En ook kan de verlichting uitvallen. De NS verwacht niet dat de schade gevolgen heeft voor de dienstregeling. In de Eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden gespeeld. ADO Den Haag AZ 0-2, Utrecht Heerenveen 2-1, Willem II Feyenoord 1-1 en VVV Roda was afgelast. Het weer vanavond en vannacht droog, alleen aan de kust is er nog kans op een bui. Het vriest vannacht licht. Morgen overdag overwegend droog met af en toe zon. Het wordt iets boven nul. Dit was het NOS Journaal.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 There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she? yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said. Something wrong now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het eh, top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. Mhm. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat, begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, toen het gaat natuurlijk, ja. dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilver Robbie, ja, die moet, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, vind ik, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met muziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage d'amour dans nos mains qui s'étreignent. Que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, le, mariage. le mariage. Salvatore Die stond op 4 in de uh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de 50 plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, A, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I Have a Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. I. kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart? filled with pain. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ja, nou. dat was ABBA. Ja, dag. a Wat <laughs> betekent betekent we dat, eh, eh, nou, Anifert, Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I have a dream. Op 8 eh, in de top 1000 van Evergreens van de Radio mm. Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, op de cd zet en niet eerst afluistert. Inderdaad, met de jong van. jo, luisteraars thuis, Joop van Ness heeft zijn bril vergeten. Dus, hij is een beetje, hij is een beetje, zijn we een beetje te plagen hier.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 guys. We're running out of time. Let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick. Do the speech. Hey, kid. It doesn't matter what you are. skins, rascals, morphs, walkers, even keep Tigwin. Everybody, everywhere. Stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last make it out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, sleeping, walking, living Got to do my best. quiz. I got the one and only walking, Okay, guys, ready Vince? this? I'm completely ready when you are, Shaky. Neil, does anybody know where the toilets are? Mike, was all this money really have to go to charity? No, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Cut yourself quiet, talking, sleeping. evidence, really, except you get five inches of nothing for Google. Oh, mind you, it does cost an extra quid. Yeah, that's the point. So listen, listeners, we've got to clear the here for nothing. It's still boring. I was looking forward to some raunchy guitar licks. All right, mate, just pick this raunchy guitar. All right, I will. Oh, clown! I'm electrocuted by clown! Brilliant! Stick him in the problem before he realises he's not dead. No, listen back. Come on, guys. Ooh. de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice, He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. zien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had.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 Talk in everlasting words and dedicate them all to me. you all my life. I'm here if you should call to me. take your heart away. Ja, ja, je mag het nu zeggen, Kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas had oh, het oh, ja, ja, nee, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Cassian... Wiedeke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant tempo dulu, tempo dulu in dat verre, verre land. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng, telor, sayur lodeh, tahu petis de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen, zoals bijvoorbeeld toe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperboomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? meneer Leclerc subli. Hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Cassian, het is voorbij. Yeah. end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled east and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention I did what I had to do, saw it through without exemption.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 Dat betekent dat deze live-uitzending van Golden ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley in dus de Rockers, Rock Around the Clock.